Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 98 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer is kroongetuige van de FBI. Hij deed in 2013 een boekje open over de praktijken van het uitvoerend comité van de FIFA. Hij zei dat hij steekpenningen heeft aangenomen rond de toewijzing van het WK in Zuid-Afrika in 2010. En dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd dat er ook omkoping mogelijk was rond het WK in 1998. Daarvoor waren Frankrijk en Marokko in de race. Het WK ging toen naar Frankrijk. De nationale ombudsman gaat het mestbeleid onderzoeken. Dat gebeurt naar klachten van boeren. Sinds 1993 gelden er strenge regels voor het bovengronds gebruik van mest... om de uitstoot van ammoniak te beperken. Maar de Vereniging van Kringloopboeren zegt dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvan niet deugt. Er zou worden gewerkt met dubieuze rekenmodellen, terwijl er bijna niets wordt gemeten. Ook zouden de wetenschappers die de modellen hebben ontwikkeld niet onafhankelijk zijn. De ombudsman neemt de klacht van de boeren serieus en begint daarom een onderzoek. In Brazilië zijn twee brandweermannen veroordeeld voor de brand in een nachtclub twee jaar geleden. Daarbij kwamen 242 mensen om het leven. De brandweermannen krijgen een celstraf van een jaar, onder meer omdat ze bij de vergunningaanvraag hebben gerommeld met de brandveiligheidseisen. De brand in Santa Maria brak uit tijdens een concert. De zanger van de band hield een fakkel te dicht bij het plafond, waardoor dat in brand vloog. Veel mensen stikten in de rook die vrijkwam. Ook werden veel bezoekers onder de voet gelopen. Er lopen nog rechtszaken tegen de eigenaren van de Braziliaanse club en tegen twee leden van de band. Het weer, het is vannacht droog, minima tussen 4 en 8 graden.